Mariette Krol met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslagen op de gaspijpleidingen vorig jaar in de Oostzee zit. Maar volgens westerse inlichtingendiensten leidt er een spoor naar Oekraïne. De New York Times berichtte gisteren dat er een pro-Oekraïnse groep achter kan zitten. Duitse media melden nu meer details, maar er zou nog niets vaststaan. Oekraïne ontkent alle betrokkenheid. In de Tweede Kamer is gisteravond opnieuw een emotioneel debat gehouden over de toeslagenaffaire. Kamerleden van links tot rechts zeiden dat een oplossing voor de gedupeerde ouders veel te lang duurt. De hersteloperatie is verzand in interne regels en procedures. Staatssecretaris De Vries wilde geen datum noemen waarop alle getroffen ouders moeten worden zijn geholpen. De borg voor huurhuizen wordt aan banden gelegd. De Tweede Kamer stemt in met een plan van DENK... waardoor verhuurders als borg maximaal twee keer de kale maandhuur mogen vragen. Dat was nog niet wettelijk geregeld. Tot nu toe moesten mensen die de borg te hoog vinden naar de rechter. Bij vertrek moet de borg ook binnen twee weken weer worden terugbetaald. Vijf Amerikaanse vrouwen klagen de staat Texas aan... omdat ze daar geen abortus konden krijgen terwijl hun leven in gevaar was... Texas heeft een van de strengste abortuswetten in de VS... sinds het grondwettelijke recht op abortus is afgeschaft. Artsen die een abortus uitvoeren kunnen er tot 99 jaar gevangenisstraf krijgen. En AZ heeft zijn eerste wedstrijd tegen Lazio in de achtste finales van de Conference League gewonnen. In Rome werd het 1-2 door doelpunten van Pavlidis en Kerkes. De return in Alkmaar is volgende week donderdag. Het weer in de zuidelijke helft van het land valt sneeuw. In Limburg en Brabant geldt code oranje. Er kan meer dan 5 centimeter vallen en het kan glad zijn. Ook in de rest van het land door bevriezing. In de loop van de ochtend wordt het droog, dan ook wat zon en ongeveer 4 graden.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 Vanavond gaan we zo van, oh ja, lele. de nek van een giraf. Stone Island karaf. Juice en gin, ik doe mijn ding. Oh ja, lele. Yo, batra's net een sommelier. Flesje hier van 2 bij 2 Chardonnay. Zo so sweet als een crème brûlée. Give me some mo, net de rijms. Ik heb mijn eyes van de prijs. Plangen op door die space en ijs. Kom mee op reis. Zet duister in met BMW in de kleur van de suikerspin. Kom slik, rik in het veld met een picknick. Met mijn mind op het thee, net tik, tik. Kom ik binnen, dan stijgt het fik, fik. Chris Cross, pas die shots, geen het trick Oh, oh, ik weet niet wie je bent, maar dat is zo precies waar ik nu zoek, dus hoe het loopt. Zie In fact, I haven't stopped loving you, Sometimes I wish that we had never met out of my mind, looking all kind of crazy you this, baby. I've been tripping, oh, I've been tripping about you daily. I've been, I've been out of my mind, looking all kind.